Kees met het NOS-journaal. Voor de tweede achtereenvolgende dag praten de fracties in de Tweede Kamer over manieren om uit de impasse te komen over de bezuinigingen. Er was vanmorgen onder meer overleg tussen D66, GroenLinks en ChristenUnie. Eerder vandaag zei PvdA-leider Samsom dat terugdringing van het begrotingstekort naar 3% geen totempaal moet worden. Ook de PvdA streeft naar 3%, maar weet niet in welk jaar dat mogelijk is. Vanmiddag is er een debat over de bezuinigingen. Het Auschwitz-comité dreigt met een boycott van de dodenherdenking op de Dam als daar een omstreden gedicht wordt voorgedragen. Het gedicht Foute Keuze is van een 15-jarige jongen wiens oudoom bij de SS zat. Het Auschwitz-comité vindt dat slachtoffers en daders niet samen herdacht moeten worden. Het comité zal niet aanwezig zijn als het gedicht niet wordt teruggetrokken. De Nederlandse overheid vraagt te veel geld voor een verblijfsvergunning. Dat heeft het Europees Hof vandaag beslist in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie. De gemiddelde prijs ligt op 401 euro. Het Hof vindt dat onredelijk en overdreven. Volgens het Hof schrikken de huidige kosten arme migranten af. Een Europese richtlijn zegt dat een verblijfsvergunning gratis moet zijn of net zo duur als een identiteitskaart. Tienduizenden papieren aanvragen voor uitstel van de belastingaangifte zijn zoek geraakt. Het viel de Belastingdienst op dat er veel minder aanvragen werden gedaan dan vorig jaar. Na een steekproef proef bleek dat de aanvragen wel verstuurd waren, maar nooit zijn aangekomen. Hoe de brieven zijn zoek geraakt, is onduidelijk. FNV Spoor dreigt met acties als minister Schultz en ProRail niet binnen 24 uur met toezeggingen komen voor meer veiligheid op het spoor. Aanleiding zijn de treinbotsing zaterdag in Amsterdam en de bijna botsing van gisteren bij Utrecht. De vakbond wil op 3800 plekken in het land extra beveiliging op het spoor om te voorkomen dat treinen door een rood sein kunnen rijden. Het weer vanmiddag bewolkt en buien met kans op onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de Randstad is de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad, dicht bij de Koentunnel. Dat heeft te maken met een aanrijding. Vanaf Geuzenveld staat inmiddels 5 kilometer. Verkeer richting het noorden kan het beste omrijden via de ring Zuid en de ring Oost. De N488 Numansdorp richting Klaaswaal is dicht tussen Strijen en Maasdijk.